Kou. Voor talloze kinderen is kou levensgevaarlijk. Save the Children helpt kinderen in kwetsbare situaties... met warme kleding, dikke dekens en medische zorg. Jouw hulp is hierbij onmisbaar. Dus ga naar savethechildren.nl slash kou en doneer. Warmte geven? Begin bij een kind. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk... Met Nederlandse groene stroom, een handige app en betrouwbare service. Zo geregeld. Ga naar engie.nl en ontdek het gemak van Engie. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt.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 Hands van Voordeel. Aldi. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes. Spijkerharde kortingen op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20 20%? 20%? Ja, echt. 20% korting op één artikel naar keuze bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers, Praxis. Ook lekker voordelig. Gesuikerde donuts. 4 voor maar 1 euro. En maatjes haring met uitjes. 4 stuks voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Hands van Voordeel. Aldi bij BelSimpel vergelijk je alle telefoons en abonnementen en vind je eenvoudig de beste deals. Zo ontvang je deze week de Samsung Galaxy A7 cadeau bij een abonnement van Lebara. Kies een tweejarig abonnement vanaf 10 gig en betaal helemaal niks voor je toestel. Check deze en nog meer scherpe deals bij BelSimpel. BelSimpel zet de tijd op 8 uur. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur. Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Olympische Winterspelen in Italië worden nu officieel afgesloten. Dat gebeurt in een Romeins amfitheater in Verona... waar Xandra Velzenboer en Jorre Bersma straks de Nederlandse vlag dragen. We gaan naar huis met een recordaantal van 10 gouden plakken... goed voor een derde plek in het medailleklassement. Op de Brouwersdam in Zeeland is een vrouw zwaar gebond geraakt... toen ze uit haar rijdende auto viel... Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze zat als passagier in de auto en de politie zoekt uit of ze gesprongen of geduwd is. De andere inzittenden worden verhoord. De auto had een Duits kenteken. In Iran zijn de protesten tegen het streng religieuze regime weer opgeleid. De demonstraties lijken zich vooral af te spelen op universiteiten in Teheran. Honderden in het zwart geklede studenten roepen daar leuzen tegen de machthebbers. Bij de vorige opstand werden duizenden demonstranten gedood door de politie. En een nare ervaring voor honderden vliegpassagiers op de luchthaven van München. Ze moesten de nacht noodgedwongen aan boord doorbrengen toen hun vluchten op het laatste moment niet doorgingen door sneeuwbuien. Alle plekken bij de gates waren bezet en er waren ook geen bussen om ze naar de terminal te brengen. Het Veronica weer nu van Weer Online. Het is nu bijna overal droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 7. Morgen wisselvallig met regen en zon en dan tussen de 10 en 13 graden. Prime Video biedt het best in entertainment. This should be fun. Jason Momoa en Dave Bautista gaan helemaal los in de hilarische nieuwe actiefilm The Wrecking Crew. Inbegrepen bij Prime. Down pumped. Ontdek de nieuwe Game of Thrones serie A Night of the Seven Kingdoms. Gebaseerd op de bestseller van George R.R. Martin. Kijk door lid te worden van HBO Max. So be brave. We just. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnementen vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Eliselot, hey wist jij dat papa een vroegboeker is? Nee, waarom boek je nu al? Omdat je bij prijsvrij vakanties nu de hoogste korting krijgt... tijdens de super vroegboekseil. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker, hè? <laughs> Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl. Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits. UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. Een bedrijfsidee had ik zo bedacht. Maar nu ik echt start, begint het avontuur pas. Wat moet ik allemaal regelen? Hoe zit het financieel? En hoe bepaal ik mijn uurtarief? Weten wat je wel of niet moet doen als je start? Meld je aan voor het webinar Start Eigen Bedrijf op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers. Een topdeal bij Mediamarkt voorbij rennen? Ik ben toch niet? Koekoek. Papi. De Gek. Dus sprint terug voor de zwarte Sony XM5 koptelefoon voor maar 222 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor verse aardbeien. Deze week nergens goedkoper. 400 gram maar 2,39. Hands van Voordeel. Aldi. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering. Wow, kost je maar drie minuten. Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro. Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl. Ja? heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. En van voordeel. Aldi. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go. wanna go and do that, love, huh? Uh. Now why you wanna go and do that and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Uh. Now why you wanna go and do that and do that and do that? And do that? Oh, yeah. I like this one. What? you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that and do that and do that? Oh no, you seem to go, but you don't know what you've got it's gone. Yeah, yeah. Oh always seem to go, but you don't know what you've Never got ever realize, right? Oh no, we seem to go, but uh. you don't know what you Joni Mitchell never lies, lies, lies, lies. What? ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft... en zijn muziek op 10 heeft staan. Frits! Frits! Er is een NL-alert! stil eens. NL-alert! Oh, er is een NL-alert. Uh, eh, we moeten de ramen sluiten. Bedankt, buur! Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen. Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist. Onafhankelijke journalistiek is belangrijker dan ooit. Daarom krijg je bij je NRC-abonnement nu ook toegang tot alles van de New York Times... NRC en de New York Times. Samen voor maar 2 euro per week. Kijk voor meer informatie op nrc.nl slash The New York Times.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 as if to say, Hurry, boy. Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air give me all your money. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl moet je nou kijken? Ze zit eindelijk op het potje. Nou, dat verdient 5 euro in de spaarpotje. <laughs> Rijke stinkend. Onze bank. Ook van kleintjes die straks op eigen benen staan. Open een Rabo regenboogrekening voor je kind... en spaar samen een potje voor later. Voor een studio vrijbewijs bijvoorbeeld. En wij sparen 3 maanden 15 euro per maand met je mee. Regel het eenvoudig in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BMW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving. Elektrisch, plug-in hybride of op brandstof. Verschillend van karakter, dezelfde geweldige beleving. Kies uw vorm van rijplezier. BMW maakt rijden geweldig. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slash slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. U rijdt de veelzijdige BMW 3-serie plug-in hybride... al vanaf 475 euro netto bijtelling per maand? Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ettensoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... Mmm, dat is het gevoel van thuis. Tijd voor een nieuw uitzicht met Karwei. Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je zomerverblijf met vroegboekkorting op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Hey Tom! Hoe heb je die muur zo strak geschilderd? Ja, vakwerk hè? Met Sigma Perfect heb ik geen strepen. En dus ook geen stress. De muur- en plafondverf voor een perfect en egaal eindresultaat. Daarom kies ik als vakschilder voor de vernieuwde Sigma Perfect. Uw resultaat telt. Sigma. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein? Klopt, minstens twee dagen per week. En jij? Ik? Ik meestal maar één keer